Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Doodzieke patiënten kunnen in het ergste geval niet meer thuis sterven... omdat de Belastingdienst de regels strenger toepast. Dat meldt Nieuwsuur. Veel zorg voor terminale patiënten wordt gedaan door ZZP'ers, zelfstandigen in de zorg. Maar van de wet mogen thuiszorgorganisaties geen zelfstandigen inzetten. De Belastingdienst is daar strenger op gaan controleren. Daardoor zitten al 1200 ZZP'ers zonder werk... Het voortbestaan van thuiszorg voor terminale patiënten loopt daardoor gevaar, zeggen vakbonden. Het leven in Sierra Leone ligt waarschijnlijk langer stil vanwege de bestrijding van ebola. Inwoners mogen al drie dagen hun huis niet uit. Waarschijnlijk blijft dat nog even zo, omdat sommige plaatsen door hulpverleners nog moeten worden doorzocht. Zij moeten zieke mensen isoleren, lijken ophalen en voorlichting geven. De afgelopen dagen zijn bijna 100 lichamen weggehaald. In Nijmegen is de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Duizenden mensen waren erbij. Ze zagen hoe Amerikaanse militairen de Waaloversteek naspeelden. Ook in Oosterbeek was veel publiek bij een herdenking. Market Garden moest 70 jaar geleden leiden tot de bevrijding van Noord-Nederland... en de weg vrijmaken naar Duitsland, maar dat mislukte. Een man van 24 die meedeed aan de Dam-tot-Damloop... is kort na de finish onwel geworden en overleden. Volgens een woordvoerder van de organisatie raakte de man bevangen door de hitte... maar of hij daardoor is overleden is niet duidelijk. Hij liep in Amsterdam mee in een bedrijfsteam. De Nederlandse honkballers zijn Europees kampioen geworden. In Tsjechië won Oranje met 6-3 van aartsrivaal en titelverdediger Italië. Het is de 21ste Europese titel van de Nederlandse honkballers. Het weer, vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen begint bewolkt, Later op de dag krijgen we wat zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd...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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, con que conseguirás que no te nombre nunca. decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers.